die laatste kus van jou, dat laatste woord van trouw. De tijd dat ik met jou gelukkig ben geweest. Dat mooie blonde haar, dat blauwe ogenpaar zijn voorbij, de uren van geluk. Ze zijn voorbij, de wanden zijn nu stuk. Die laatste kus van jou, dat laatste woord van trouw, die uren ze zijn voorbij, de uren van geluk. Ze zijn voorbij, de banden zijn nu stuk. Die laatste kus van jou, dat laatste woord van trouw. Die uren van weleer vergeet ik nimmer.